Dit is Lieselot Thomas. Het incident met chloorzondag in Almere was mogelijk een misdrijf. De man die bij het incident onwel werd is aangehouden... heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. In het huis waar hij was lag ook een dode man. Het leek erop dat ze onwel waren geworden door chloordampen... maar wat zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Ziekenhuispersoneel dat de gewonde man behandelde... kreeg last van geïrriteerde ogen en slijmvliezen. Waarschijnlijk door de damp uit de kleding van de man. Israël is vanuit de Gazastrook opnieuw onder vuur genomen. Volgens het Israëlische leger waren het deze keer vier raketten. Over slachtoffers is nog niets bekend. Woensdag vuurde de Palestijnse groepering Islamitische Jihad tientallen raketten op Israël af. Als vergelding bombardeerde Israël daarop doelen in de Gazastrook. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het was de grootste raketaanval sinds 2012. Het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines heeft mogelijk nog uren doorgevlogen nadat het contact was verbroken. Volgens de Wall Street Journal blijkt uit vluchtgegevens dat het toestel in totaal zo'n vijf uur in de lucht is geweest. Het was zaterdag een uur onderweg toen het van de radar verdween. Als het toestel nog uren heeft doorgevlogen is het heel, erg, heel al ergens anders neergestort dan nu werd gedacht. Ondanks de zoektocht van China, Maleisië en Vietnam is het toestel met 239 mensen aan boord nog niet gevonden. Het dodental van de explosie in New York is opgelopen tot zes. Bij de explosie stortten gisteren twee appartementencomplexen in. Meer dan 60 mensen raakten gewond, onder wie drie kinderen. Vier mensen worden nog vermist. Volgens burgemeester de Blasio is de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Bewoners klaagden al weken over een gaslucht. Het weer volop zon, in het westen ook wat bewolking. Het wordt 14 tot 18 graden, op de Wadden iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.